Dat gebeurde in een brief van de inlichtingendienst AIVD. De AVA probeert bijeenkomsten en demonstraties van rechtse partijen te verhinderen. En dat gebeurt volgens de AIVD op een oneerlijke manier. Zo worden gemeenten onder valse voorwendselen benaderd. Woordvoerders van de AVA doen zich bijvoorbeeld voor als een antidiscriminatiebureau en bieden hun deskundigheid aan. Ook proberen ze zaaleigenaren te manipuleren, zodat u hun ruimte niet beschikbaar stellen aan rechtse groeperingen. Met de brief aan de burgemeesters wil de AIVD de gemeente informeren, zodat die zich kunnen voorbereiden. Drachtige geiten van een bedrijf in Belveld in Limburg worden alsnog geruimd. Het ministerie van Landbouw heeft daarvoor toestemming gekregen van het college van beroep voor het bedrijfsleven. Dit weekend werd de geitenmelk opnieuw getest en daaruit bleek dat het bedrijf is besmet met Q-koorts. Vorige week was daar nog onduidelijkheid over. De resultaten van eerdere tests waren niet eenduidig. De rechter besloot toen de ruiming uit te stellen. Maar na de nieuwe test worden de drachtige geiten op het Limburgse bedrijf toch geruimd. De Chinese politie heeft de vermoedelijk grootste Chinese website waar hackers werden opgeleid gesloten. De site trok duizenden geïnteresseerden. Via de commerciële site konden zij leren hacken. De website verkocht ook schadelijke software. Er zijn drie mensen aangehouden die worden verdacht van het exploiteren van de hackerswebsite. De politie heeft onder meer negen servers en vijf computers in beslag genomen. Ook werd een rekening met 250.000 dollar geblokkeerd. De gemeente Amsterdam schapt de komende vier jaar 5 tot 800 banen. Het is een van de maatregelen om de begroting van de stad sluitend te krijgen. Amsterdam heeft al een vacaturestop ingesteld en hoopt de banenreductie op het stadhuis en bij de centrale diensten via natuurlijk verloop te realiseren. Bij de gemeente werken zo'n 9000 ambtenaren. De economische crisis maakt een forse sanering onvermijdelijk, zegt wethouder Ascher. Het weer, veel bewolking en af en toe zon. Middagtemperatuur plus 1 in het zuidwesten tot min 5 in het noordoosten. Morgen geregeld zon.